4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Veel gemeenten nemen dit weekend extra maatregelen om de drukte te voorkomen. Maar er zijn wel grote verschillen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Terwijl sommige burgemeesters uit voorzorg dijken afsluiten voor motorrijders... of vakantieparken dichthouden... houden andere gemeenten juist zoveel mogelijk open met Pasen. In het noorden van het land, waar relatief weinig ziekenhuisopnames zijn vanwege corona... worden de minste maatregelen getroffen. Op andere plaatsen zijn wel veel plekken uit voorzorg afgesloten... zoals de Zaanse Schans en de heuvels rond Valkenburg. Veiligheidsregio's zeggen dat ze dit weekend drukke plekken extra in de gaten gaan het zomercarnaval in Rotterdam gaat dit jaar niet door. Het festival was gepland op 24 en 25 juli. Maar de duizenden deelnemers hebben door de coronacrisis... onvoldoende tijd om zich voor te bereiden, laat de directeur weten. Kostuums kunnen nu niet worden gemaakt... en dansers kunnen niet samen oefenen. Bovendien is het door de coronacrisis lastig om sponsors te vinden, zegt de directie. Het zomercarnaval trekt elk jaar ongeveer een half miljoen bezoekers. De rechtbank heeft een 55-jarige man veroordeeld tot 10 jaar cel... voor een dodelijke woningbrand in Rotterdam-Zuid. Een jaar geleden stak hij zijn huurwoning op de eerste verdieping in brand. Zijn bovenbuurman kwam daarbij om het leven. Uit camerabeelden is gebleken dat de veroordeelde vlak voor de brand in de woning was geweest. De verdachte heeft de brandstichting altijd ontkend. Bij FC Barcelona zijn zes bestuursleden opgestapt... uit onvrede met het beleid van voorzitter Bartomeu. De Prezes heeft volgens hen bij de aanpak van de coronacrisis ernstige fouten gemaakt. De topclub zag de inkomsten kelderen en spelers en staf moesten uit de media vernemen dat ze tijdelijk 70% van hun salaris moeten inleveren. De opgestapte bestuursleden vinden dat er snel een nieuwe voorzitter moet worden gekozen. Het weer. Zon en wat sluierwolken. Het is 14 tot 21 graden. Ook in het weekend zonnig en warm. Zondag, zondag in de middag stapelwolken en kans op een bui. Mogelijk met onweer. Maandag, tweede paasdag, is het flink kouder met lokaal kans op een bui.